Zij trad in september op tijdens een concert tegen vreemdelingenhaat. Bij de mails zaten ook bommeldingen, onder meer bij een belastingkantoor en een treinstation. Explosieven zijn nergens gevonden. De politie heeft afgelopen middag op de Moerdijkbrug 23 automobilisten bekeurd... omdat ze met hun telefoon al rijdend een ongeluk aan het filmen waren. Rond het middaguur kwam door de harde wind een vrachtwagen met aanhanger in de problemen. Daarop ontstond een lange file die veel automobilisten aangrepen om filmpjes te maken. Ze moeten 239 euro boete betalen. Het gaat goed met het Nederlandse filmplatform Videoland. Het aantal betalende gebruikers is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat staat in het jaarverslag van de RTL Groep... het Europese moederbedrijf van RTL Nederland. Groei zou vooral komen door realityprogramma's als Temptation Island... en series als Mokro Mafia. Mede door het succes van videodiensten draaide de RTL-groep over 2018 een recordomzet van 6,5 miljard euro. Ook de Nederlandse tak draaide meer omzet. Liverpool en FC Barcelona hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Liverpool won in Duitsland met 3-1 van Bayern München, onder meer door een doelpunt van Virgil van Dijk. In Barcelona klopte in eigen huis Olympique Lyonnais met 5-1. En beide heenwedstrijden waren geëindigd in 0-0. Vannacht is het even wat rustiger met nog een enkele bui. Temperatuur daalt naar een graad of vijf. Tegen de ochtend gaat het weer regenen en harder waaien.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 fires dying out. Can't believe that I see this. We're out our chances now. And I just gonna make mighty love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. www.zfmzandvoort.nl stop. You can't stop. We're gonna celebrate it one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey. It's got me feeling the need, need, yeah. Come on, all right, we're gonna celebrate one more time.